Your baby doesn't love you anymore. nummer toch? Om de show mee te beginnen op deze zondagmorgen. Jawel. Ach, Roy Orbison helemaal in het zwart en zijn grote zwarte zonnebril. Je hem met It's Over. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ach, wat fijn dat je er ook deze zondag weer bij bent bij deze frisse temperaturen. Het is een graad of 4 buiten. En uh, eh, we hebben hartverwarmende muziek tot een uur of twaalf deze morgen hier bij ZVL.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 <laughs> en als je nu uit je bed wil komen, dan is het wel lekker. Zo lekker rustig, terwijl wij hier aan een geweldige bak koffie zitten. Echt lekker. Buiten koud, binnen warme koffie. Het kan niet beter en een mooie zondagmorgen. Zonnetje schijnt. Nou, ook niet verkeerd. Dus, en het wordt een aardige dag. Althans voor uh, halverwege januari. Vijf graden wordt het vanmiddag in eh, Westdorp vast een graad of 6. Ehm, Snowy White hoorde je hier in de show met eh, Bird of Paradise. En daarvoor Harry Nilsson met As Time Goes By. Over een kwartiertje gaan we trouwens eh, praten met André Vermeulen. Hij is van de Fraude Help Desk. Misschien heb je wel zo'n telefoontje gehad, zo'n gek telefoontje in het Engels... En eh, die dan zegt dat je een computerprobleem hebt waar je helemaal geen weet van hebt. Of je krijgt van die gekke e-mailtjes waarbij je denkt, waar gaat het over? En wat heb ik nu weer misdaan? Nou ja, dat is dus meestal fraude.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 Maar dit is het oorspronkelijke. Bing Crosby, Dream a Little Dream of Me uit 1957. <laughs> Terecht als iemand zegt, het is ouwe meuk hier bij ZVL. Verder hoorde je treintje Oosterhuis met Vlieg met me mee. En ze kwam laag overvliegen hier zo. Dus en lekker. En we hebben nog veel meer moois hoor in de show. Straks trouwens in tweede uur een reportage van Jeroen van Gent. Dat is een hele bijzondere. Dus er is alle reden om deze zondagmorgen lekker te blijven luisteren naar jouw ZVL.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 T'as raison, y a que l'amour qui vaille la peine demande à l'éclairagiste qui était. Ainsi soit-il. tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. grappling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Hmm, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière dans l'hélicoptère. Een relatief eh, minder bekende zanger hier in Nederland. Maar wel een held in Frankrijk. Louis Chedi met de Swahil. Natuurlijk hier in de show. En ervoor Take That met geduld is een schone zaak. In een minuut of zes gaan we praten met André Vermeulen. Hij is van de Fraude Helpdesk. Ik vertelde het daar straks al. Hij heeft een interessante boodschap voor mensen die veel te maken hebben met eh, internetfraude of pogingen daartoe. Maar als je er niet zo vaak mee te maken hebt gehad of helemaal niet, dan is wat hij vertelt een mooie waarschuwing. Komt eraan na onder andere Eric Clapton en Catch the Blues. you you making me je weet het was toch wel, hè? Uit de tv-serie, eh, wat was het ook alweer? Fame. En eh, hier hoorde je dus The Kids. Jawel, en Star Maker. Verder hoorde je Eric Clapton met eh, Catch the Blues hier bij ZVL. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Ik nam het gesprek eerder op trouwens, via Skype. we praten over fraude met de Fraude Helpdesk. Het is aan de orde van de dag. Fraude. Heel veel mensen worden er ongewild slachtoffer van. Het meest voorkomende is intussen internetfraude. Via Marktplaats of andere tweedehands websites. Via de e-mail, noem maar op. En de criminelen worden steeds inventiever. Daarover ga ik praten met André Vermeulen. Hij is van de Fraude Helpdesk. Hij is nu aan de Skype. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Vermeulen, voor degenen die het niet weten, wat is de Fraude Helpdesk? De Fraude Helpdesk is een organisatie waar eh, iedereen in Nederland terecht kan die iets te maken heeft met oplichting. Eh, die kan daar een melding doen eh, per telefoon of per e-mail via de website. Ja, is het een particulier initiatief of is het van de overheid? Het is een particulier initiatief, maar het wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en het ministerie van Economische Zaken. Wat doet de Fraude Helpdesk? Wij noteren alle meldingen. Wij adviseren mensen wat ze het beste kunnen doen. Als ze al zijn opgelicht of als ze dreigen te worden opgelicht. En in voorkomende geval, als het echt ernstig is, dan eh, zetten wij eh, dusdanige hulptroepen in. Om proberen om eh, verloren gegaan geld terug te halen. Maar dat gebeurt niet heel vaak. Omdat het niet mogelijk is? Nou, vaak verdwijnt het geld razendsnel naar het buitenland. En dan heb je dus de politie nodig en de politie heeft helaas vaak andere prioriteiten. Dus dan ehm, is het jammer, maar helaas geld weg. Ja, over welke fraude hebben we het vooral? Nou, wat nog steeds heel veel voorkomt is eh, oplichting op marktplaats en eh, op nep webwinkels. Eh, wat ook nog heel veel voorkomt is zeg maar cybercrime. Met andere woorden, je krijgt een mailtje in je mailbox en dan moet je op een linkje klikken. En dat moet je natuurlijk nooit doen, maar als je het wel doet, ja, dan ben je de sigaar. Eh, of je krijgt een telefoontje van iemand die in het Engels beweert dat hij van Microsoft is en dat er iets met jouw veiligheid van je computer niet in orde is. Nou, dan moet je ook gelijk de hoorn erop eh, gooien of de verbinding verbreken. Eh, en ehm, ja, zo zijn er nog wel meer vormen die heel veel voorkomen. Ja, welke zijn er nu nou. bijvoorbeeld heel actueel? Wat heel actueel is, dat noemen wij afpersmails. Dat gaat om, je krijgt een mailtje en er staat in dat jouw computer of je laptop is gehackt en dat mensen dat ze via jouw webcam hebben gezien dat jij op een porno-site hebt gezeten en daar allerlei rare dingen hebt gedaan. En of je maar even 500 euro wil dokken, want anders gaan ze jou uh, fratsen op Facebook eh, etaleren. Nou, ten eerste is dit allemaal nep, want ze hebben je helemaal niet eh, gefilmd via je webcam. Eh, en ten tweede is het natuurlijk ook niet zo dat eh, half Nederland eh, op die porno-site zit. Maar kennelijk zijn er toch wel weer mensen die daar intrappen. Anders beginnen de criminelen er niet aan, denk ik dan. Dat klopt. Er is natuurlijk toch een aantal, vooral mannen in dit geval, die dat wel doet. En die voelen zich letterlijk en figuurlijk gezien. Ja, en die maken dan dat geld wel over. Ja, ja. dat is hebben. Ja. Maar hoe kom je er nou achter dat het nep is? Kijk, zo'n mail van, eh, van zo'n porno-site of die afpersing kun je bij jezelf nog afvragen. Ja, ik heb niks gedaan, dus uh, Maar hoe, kom, hoe kom je er nou achter dat het allemaal nep is? Want het is vaak in heel goed Nederlands. De laatste tijd inderdaad wel, ja. Maar als je even nuchter nadenkt over ehm, eh, wat jij in de afgelopen weken of maanden wel of niet hebt gedaan en bijvoorbeeld, eh, je krijgt ook wel eens een mailtje zogenaamd van het CJIB dat je ergens door rood bent gereden. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen in Nederland die hebben nog geen auto. Dus je kunnen helemaal niet door rood rijden. Nou, dat is een voorbeeldje. Dan weet je dus dat het nep is. Ja, maar goed, ik denk dan van, goh, ehm, gebruik je gezonde verstand? Dat, dat is in alle gevallen heel, eh, heel raadzaam, ja, zeker. Ja. Eh, moet je nooit ingaan op betalingseisen via e-mail en zo? Nee, daar moet je inderdaad nooit op ingaan, want dat is altijd een uh, foute bedoeling, eh, wordt het eh, op je losgelaten. Dus trap er gewoon niet in. Kunnen we niet vaak genoeg zeggen, Kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Ja. Waar kunnen mensen nou de laatste actuele fraude-mails en fraudegedragingen van bedrijven en personen vinden? Nou, op de website www.fraudehelpdesk.nl. Daar wordt de hele dag door, dat wil zeggen van s ochtends vroeg tot eind van de middag worden daar de laatste ontwikkelingen eh, beschreven en getoond. Ja, en de Helpdesk vindt het niet erg als je een melding doet. Integendeel, daar zijn we voor. Ja, maar ook al krijg je de duizenden. Eh, nee, want eh, dat betekent dat er nog heel wat werk aan de winkel is om uh, Nederland fraudevrij te maken, zo dat al mogelijk is.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 En Soul Asylum natuurlijk met Runaway Train. Nou, daar hebben we hier in Zuid-Vlaanderen natuurlijk weinig last van. Ja, bij Douw komen ja... Voor de overige zal het allemaal wel meevallen. Heb je onze website al bezocht? Um, staat vol met nieuws kijk even naar een paar berichten van een paar dagen geleden die mij hebben aangesproken. Bijvoorbeeld de daling van het aantal inwoners in de gemeente Sluis. Dat is natuurlijk een beetje zorgwekkend voor de gemeente, misschien. Maar ja, dat levert wel weer ruimte op voor mensen die eh, eh, op zoek zijn naar een huis. En verder de allersnelste lader, de elektriciteitslader voor vrachtwagens en auto's staat in Biervliet. Het is de allersnelste ter wereld. En dat hier in Zeeuws-Vlaanderen. Daar mogen we trots op zijn. En ik rij zelf elektrisch. Dus ik ga er binnenkort eens aanhangen. Kijken hoe snel dat ding wel in werkelijkheid is. Je hoort het allemaal hier. Maar je ehm, kunt het ook allemaal vinden op onze website. Omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Daar vind je al het eh, lokale nieuws bij elkaar. Zoek niet verder, want het staat daar allemaal bij elkaar.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 Want je kunt van Mo. Ik geloof, ik geloof, ja. ik ben wel een beetje verliefd op haar eigenlijk. Een nummer van Boudewijn de Groot zong ze hier. Avond. En dat deed ze een jaartje geleden. En het is gewoon fantastisch, laten we eerlijk zijn. Toch? Ehm, oh, kijk nou eens naar de klok. Het is al bijna tijd om eh, te gaan luisteren naar de mededelingen. En natuurlijk het nieuwe nieuws zo meteen om 11 uur. Daarna ben ik bij je terug. Met het tweede gedeelte van de show ga ik iets meer herrie maken. En ik hoop dan dat jij er ook bij blijft. En we hebben natuurlijk zoals altijd een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg u van alles. Wat? Dat hoor je straks hier bij ZVL. Dus wat mij betreft tot over een paar minuten.